Sinds 2012 zijn er geen diplomatieke betrekkingen meer met het Syrische regime. Van Helvert vindt dat Nederland er niets meer opschiet als het Assad al door een enge man noemt. Zijn oproep volgt op de uitspraak van de rechter dat de staat zich moet inspannen om 56 IS-kinderen uit Syrië te halen. In Libanon is voor het eerst een dode gevallen bij de protesten... die nu al bijna een maand duren. Terwijl president Aoun gisteravond het land toesprak... hadden demonstranten in het zuiden van Beirut een weg afgesloten. Toen militairen de betogers uiteen probeerden te drijven... werden waarschuwingsschoten gelost. Daarbij werd een man geraakt die later bezweek aan zijn verwondingen. De militair die hem heeft geraakt zou vastzitten. Na het incident zijn er tot diep in de nacht rellen geweest in Beirut. De rente op spaargeld bij ABN AMRO zal nooit negatief worden, belooft de bank. Het gaat dan over de rente voor spaartegoeden tot 100.000 euro. Nu staat de rente bij ABN op 0,01 procent en in theorie kan die nog dalen naar nul. Bij een verdere daling zou de rente negatief worden. Dan zou spaargeld geld kosten in plaats van renderen. Negatieve spaarrente is onbekend terrein voor banken. De angst is dat mensen hun spaargeld bij een negatieve rente van de bank halen en thuis gaan bewaren. GroenLinks en PvdA eisen dat minister Koolmees van Sociale Zaken voorkomt dat de pensioenen volgend jaar gekort worden. Ze willen dat hij de regels aanpast, anders dreigen ze hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken. Pensioenfondsen dreigen tekorten op basis van de oude regels... terwijl er nieuwe in de maak zijn. De partijen vinden dat onbestaanbaar. Het weer regenachtig met aan de kust kans op hagel en onweer. Later op de dag breekt de zon vaker door. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen in het zuiden soms wat regen en in het noorden droog met zon. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. 100 kilometer viel op de Noord-Hollandse wegen met vrij veel oponthoud na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht 13 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, vertraging daar ruim 20 minuten. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer kost je zo'n drie kwartier extra. Er zitten veel omrijders tussen vanwege de lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 11 kilometer met ruim een uur vertraging.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 Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort, woensdag 13 november, 172 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 10 uur bij je. Dit waren de Bee Gees. You should be dancing. Ja, wat doe je nog? Opstaan. je kunt nog steeds kaarten halen hier bij ZFM voor de Christmas Fair. dan moet je voor 10 uur hier als eerste zijn. Vier kaarten aan 16 euro. En hier is Loredana. Oh, nou. mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar verträgst. Ja, du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Brauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir auch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? lass mal deine Filme mal. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben.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 Blue Bittersweet. Deze hoor je niet zo vaak, maar is wel leuk. temptation Someone to follow, someone to look to, someone to hold you While you search for liberation on the road to salvation if it ends us Determined determination Frustrated we're a frustrated nation No one to follow, no one to look to No one to hold you Starving in desperation On the slow steady road to hell Ilse de Lange, Blue Bittersweet. Leuke plaat, hoor niet zo vaak hier bij ZFM. Bijna 20 over 9 en wij gaan door naar Memphis. Mark Cohen. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain.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 Om 9 uur 23 is dat de allernieuwste van Simply Red. Ja, die bestaan nog steeds. Hier zijn ze. Ze klinken nog net als vroeger. Simply Red. Baby! waking up i I'm thinking of you I'm thinking of you I will never be of you. And there's too many dreams have been blown. Just a victim of circumstance out my own. I need to relax and Dat was de nieuwe Simply Red hier Never bij ZFM. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Mm. hand in hand So let them criticize cause they don't understand we got nothing to hide It's just love desire. ZFM. The Real Thing. Half tien hier bij ZFM. En je hebt nog precies een half uur om die vier kaarten op te halen. De tolweg 10, de deur is open, ren naar boven. En ben je de eerste, heb je vier kaarten voor de Christmas Fair. Ja, en half tien, dan weet je het hè. Half tien en dan is de tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag het uitstapje naar de blues gisteren hoorde je bij Ger Albibi King. En ik heb een andere King. Dat is een van de drie Blues King. Je hebt Albert King, Bibi King en je hebt Fred King. Maar dit is Albert King, die eigenlijk Albert Nelson heet. Overleden in 1992. En die heeft een geweldige plaat gemaakt. die heet Breaking Up Somebody's Home. Hier is die in de rubriek Jazz is niet eng bij ZFM. Albert King. like this. Starving for your love, hungry for just one kiss. Every raindrop I hear on my window pane so loud and clear. What just spelled your name? Got nowhere to turn to. Tired of being alone. I feel like breaking up somebody's home. I know it's useless hanging on when you belong to someone else. Can't control the feeling Cause after all I didn't make myself Yeah Last night I cried so hard I believe I caught a chill control the vibration. My heart just won't stand still. someone else. Can't control the vibration, cause after all I didn't make myself. Albert King hier bij ZFM. Breaking Up Somebody's Home 1972. En wij gaan lekker door met Sef en Afke Romein. Alles wint. Zo leuk. to me. en Afke Romein hier bij ZFM. En eh, ja, we gaan lekker door met Motown. Stevie Wonder. Bijna 20 voor 10. En de zon schijnt in Zandvoort. Senti, mama, uh, you understand that? Well, uh, like I don't understand how you can, cause like I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. You understand Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room, on am do Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it always reaching out in vain Just taking the things not worth having But don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side when you check it out You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. Stevie Wonder, Don't Worry About A Thing. En je krijgt wat Spaanse les mee. En mocht je nou van Spaanse films houden, ga vanavond dan naar het circus. De Simon van Colom Filmclub heeft vanavond een hele mooie Spaanse film... Dolor y Gloria, met Antonio Banderas en Penelope Cruz. Ja, en voor haar zou je daar natuurlijk eigenlijk alleen heen moeten gaan. Dat is vanavond in het circus. En hier is het carnaval. hier bij ZFM waren tien voor... Nee, wat?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 cualquier lugar. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. Por eso quiéreme, quiéreme cada día más. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. Julio Iglesias hier bij ZFM. Een steun petitie, meer Julio op ZFM. Het 5 voor 10, laatste plaats, de echte meezingen. André Hazes, daar is hij weer. en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar dit was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan laat mij nu kijk nu terug en toch heb ik geen spijt het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust leven leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu toch verander. Laat mij nu gaan, laat mij nu gaan En dat was het dan, André Hazes. Hier bij ZFM. Bijna tien uur. Zometeen even non-stop. En dan om 12 uur weer lunch. En zij hebben de nominaties van Ondernemerschala en Zito komt langs. Dus dat wordt een heel leuk programma. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er maandag weer.